Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het duurt nog een paar jaar voordat er één centrale doorstroomtoets is voor groep 8 van de basisschool. Staatssecretaris Bekking zegt dat dat op zijn vroegst begin 2029 zal zijn. Er zijn nu zes verschillende doorstroomtoetsen die bepalen of een leerling van groep 8 het juiste advies heeft gekregen voor de middelbare school. Dat leidt tot grote verschillen tussen leerlingen en scholen. En sommige scholen vinden dat de toets te veel gericht is op taal en rekenen. Maar één centrale toets invoeren moet zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd, zegt Bekking. Hulporganisaties waarschuwen opnieuw voor de humanitaire situatie in Gaza. Door storm en regenval overstromen tentenkampen. 90% van de mensen in Gaza woont in tenten. Volgens het Rode Kruis is er een groter risico op onderkoeling, luchtweginfecties en ziektes als cholera. Er zijn vrachtwagens met hulp onderweg. Israël laat beperkte hoeveelheden hulp toe. Volgens het Rode Kruis worden de afgesproken 600 vrachtwagens per dag niet gehaald. Op Aruba en Bonaire zijn ruim 250 reizigers gestrand... omdat hun vlucht naar Amsterdam is geannuleerd vanwege een rat in het vliegtuig. Het dier werd al ontdekt toen het toestel van Schiphol onderweg was naar Aruba. KLM besloot dat het vliegtuig eerst grondig moest worden schoongemaakt... voordat het weer terug naar Nederland kan vliegen. Voor de gestrande reizigers is inmiddels verblijf geregeld. Hoe de rat aan boord kon komen is niet bekend. Het weer. Het blijft vannacht droog met temperaturen tussen de 4 en 7 graden.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 nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.